Nieuws van 12 uur. Jobboots met het NOS Journaal. Minister Kamp denkt dat de Nederlandse economie zich opmaakt voor een periode van robuuste groei. Hij benadrukt dat bedrijven meer investeren, consumenten meer besteden en dat de export blijft toenemen. Kamp reageerde op de nieuwste kwartaalcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waaruit blijkt dat de Nederlandse economie in het tweede kwartaal gegroeid is met maar 0,1 ten opzichte van het kwartaal ervoor. Het groeicijfer is fors gedaald door de verminderde gasproductie in Groningen. Vier Nederlanders die in Sierra Leone in quarantaine zitten hebben geen ebola. De twee artsen, een vrouw en een kind waren in contact geweest met een ebola-patiënt. Voor de zekerheid waren ze vier weken geleden in quarantaine geplaatst, samen met bijna 130 anderen. Niemand is besmet geraakt. De ebola-patiënt lag in een ziekenhuis van de Nederlandse stichting Masanga en is inmiddels overleden. Minister Dijsselbloem noemt het aanvaarden van het derde steunpakket door het Griekse parlement positief nieuws. Hij benadrukt dat het parlement het pakket met een ruime meerderheid steunt en zegt dat dit vertrouwen schept. De Grieken stemden vanochtend, zoals verwacht, in met nieuwe bezuinigingen en hervormingen. Die zijn een voorwaarde voor nieuwe noodsteun ter waarde van 86 miljard euro. Vanmiddag vergadert de Eurogroep in Brussel over het pakket. Dijsselbloem zegt dat dan wordt besproken hoe Europa erop kan vertrouwen dat de maatregelen in Griekenland ook echt worden genomen. Er dreigen acties bij het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV zijn veel mensen niet tevreden met de loonsverhoging... die voor de zomer is afgesproken met het kabinet. Ze krijgen er de komende twee jaar 5% bij, maar de pensioenopbouw wordt verlaagd. Volgende week praten FNV-bonden met hun leden. Behalve in het openbaar vervoer dreigen ook acties bij de douane, de Belastingdienst en de gevangenissen. Het weer opklaringen, maar vanmiddag opnieuw buien met onweer en plaatselijk veel regen. Het wordt 24 tot 27 graden. Morgen veel bewolking en buien, dan wordt het ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Laren en Afrit Bunschoten 7 kilometer file.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 Natuurlijk een hele smakelijke lunch toegewenst ik ben nogal wat uurtjes te klos eh, eh, deze week bij ZFM Zandvoort. Dat vind ik helemaal niet erg hoor, vind ik leuk om te doen. Eh, want collega Ruud Jansen is natuurlijk in Beverwijk aan het genieten van de feestweek. En heeft mij gevraagd waar te nemen. Nou, Watertoren Sport kwam zojuist voorbij. We gaan lunchen met z'n allen. Nou, nogmaals een hele smakelijke lunch toegewenst. Mijn sidekick vanmiddag natuurlijk toetspaans. Zij gaat u ook voorzien van het regionale nieuws straks. En het eh, actuele weerbericht ziet er niet best uit. We krijgen onweer weer, mensen. Hè? Wat naar nou? Maar mijn hoofd staat niet op onweer, nee, in tegendeel. Ik heb er zin aan. gaan beginnen met een oudje van Cliff Richard. Don't talk to him. This some guy tells you I don't care and tells you lies while I'm not there. Don't talk to him. And if he tells you I'm untrue, then darling, here's what you must do. Don't talk to him. Sue and Jeannie's lying again. Lying again. Do anything that you want to, but darling, this I beg of you, don't talk to him. If you hear the words he has to say, he'll break your heart. Let your love me while I'm away, for I'll be true. And just remember, my true love is brighter than the moon above, for only you. And if this guy should try to say my love for you is only play, merely a win. Merely a win. Just close your eyes and count to ten. Think of me again, but don't you talk to him. gedigitaliseerde versie van Don't Richard en de Shadows natuurlijk. U had ze ongetwijfeld herkend. Ja, van, eh, voor mij de première eh, vanmiddag. Voor Toet niet, want die doet eh, normaal natuurlijk met Ruud Jansen dit programma al. Toet, welkom. Ja, dankjewel. Ja, en wat leuk dat wij nou vanmiddag samen mogen presenteren. Ja, eindelijk hè? eindelijk. <laughs> hey, wat voor muziek hou jij? Want ik moet wel een beetje, beetje weten van wat moet ik zoal opzoeken? Och jeetje. Ja. Ehm, ik zie sowieso in de lijst al een aantal leuke nummers staan. Ehm, ik heb een heel brede smaak eigenlijk. Ik heb niet specifiek een, een bepaalde periode of een bepaalde artiest. Maar wat een toeval. ja, geweldig hè? <laughs> ja, nee, alleen dat, dat hele um, um, uh, vreselijke rapgedoe of dat hakken-takken... Ehm, nee. Hoe zeg ik dat heel netjes? Nou, nou ik denk wel dat je dat eh, verder kunt invullen. Ja, eh, ja dat, dat is niet aan mij eh, besteed. Maar ehm, ja, gewoon, er zijn zoveel mooie nummers. Ja. Ja. Dus, hey, eh, en eh, eh, dat weet ik dan niet in detail. Jij komt uit Zandvoort van, van oorsprong. Heeft jouw wiegje hier gestaan? Jazeker. Oh. Ja. Dus je bent, nou, dan ik ben, nooit het dorp uit geweest eigenlijk. Ja, voor eventjes en dan oh, heel snel weer terug. Dan ken je Haarlem ook niet natuurlijk. Een beetje. <laughs> een Klein beetje. Ik heb de taxi gereden. Dus, mm. <laughs> een beetje. Oké, oké, oké. <laughs> Wat een kabaal is het hier. Nou hè, jeutje. <laughs> mensen zijn nogal druk vandaag, ja. <laughs> Stormopkomst zou je bijna zeggen. Er is, toch, ja, nou, is, nou, er is weer slecht weeropkomst. Ik weet niet of jij je, eh, je weer al klaar hebt. Maar, ja, die heb ik al gepakt, ja. ja. Hm. Wat vervelend hè. Hey, nou, ging het ook trouwens goed te keren. Hoor. Ja, nou, dat, dat, daar ben ik getuige van geweest. Want ik had hier gisteravond nog een uitzending van tussen, ja, tussen app en vloed. En ik ging met vloed weg. ik wou net zeggen, je kon zwemmend naar huis. Ik kon zwemmen naar huis. <laughs> hey, eh, als je zo die lijst uh, eh, ja, bekijkt. Ja, die waar je pijltje staat, die vind ik helemaal leuk. Angie. Ja, lekker. Van de Rolling Stones. Ja, Nou, dan kunnen de luisteraars ook even bijkomen. <laughs> Eet smakelijk nogmaals en laat je pistoletje onder de klanken van eh, Mick Jagger naar binnen glijden. nummer eentje van de Rolling Stones. Nou, helemaal, helemaal mijn smaak. Ah, eh. lekker. <laughs> Ja, fantastisch. Ehm, als jij nou gaat stappen, hè, gewoon uitgaat. Dat, dat, doe je altijd in Zandvoort dan ook, hè? Want je zegt, ik kom bij dat dorp niet uit, hè? Toch? Nee, dat is wel een dikke als, hoor. Want echt veel stappen ga ik niet. Ehm, eh, ik, zag je laatst in de krocht. Ja, dat klopt. Daar ben ik geweest, ja. Dat was nou de muziek. Ja, maar dat is eigenlijk geen stap, hè. Dat is gewoon een concertbezoek ja, of zo. Ja, precies. Ja, Dat vind ik wat anders. Ik, ik zal niet snel een kroeg induiken of zo. En daar was, ook, eh, daar was ook nog Johannes van der Staat. Die speelde daar ook En helaas gisteren... Eh, ja, ik, ik, heb het gehoord. Is hij gecremeerd of is hij begraven? Weet je niet. Nee, weet ik niet. maar nou, in ieder geval gistermiddag eh, rond de klok van drie uur was hij plechtigheid. En, ja. hij was hier laatst ook in de uitzending nog. En ik vond het me ook verschrikkelijk slecht uitzien. Ik wist het helemaal niet dat hij dus die eh, vreselijke ziekte eh, bij zich had. dus, mhm. ja, hij zag er wel zo uit, ik had het eigenlijk wel, eh, wel kunnen raden. Ja, maar ja. En, een paar weken later is hij er al niet meer. Schrikken, hè? Ja, zeker schrikken. ja. ja. Hey, ehm, zal ik, wat, mooi, wat ik nou mooi vind, ja? dat is Roch Vassin ik weet niet hoe het goed uitspreek ik wil Roch zeggen. Roch Voisin. uh, <laughs> on, on, the Outside. Het lijkt een beetje op Play Me van eh, Neil Diamond. Het is een ballet, maar ik hou van ballet. <laughs> trees all around her, but I only ever came near enough to hear her voice on the outside. She was a woman inside the castle. Nights all around her and I never found myself strong enough to reach and touch from the outside. And every time I try to swim across, I thought I'd drown. And every time I try to climb that wall, I thought I'd fall on the outside. me so warm inside But still I hide on the outside She was a woman Farther than forever Nearer not together But I only wish I was back in time Cause she'd be mine on the outside But every time I try to find the love I left behind And every time I try to make her mine again I find myself on the outside dachten we gaan even zwingen, doen we met Elvis Presley.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 <laughs> de rennende rukker. De rennende is het, rukker uit de muiden. Ja. Eh, die is gepakt? Ja, die is eindelijk gepakt. Ehm, ehm, ik ga even het berichtje erbij pakken. Want ja, ik me een beetje. Oh ja, maar moet uh, maar luisteren. ja, nee, ehm, eh, de, hij is 32 jaar. Dat is een eh, zwerver uit Polen. Oh, een Poolse rukker. ja, <laughs> <laughs> ja, ik kan er niks aan. Ik kan het niet mooier maken dan dat het is. <laughs> maar straks eh, het hele item tijdens het nieuws. oh, dus, je hebt hem eh, ook in het nieuws. Oké. Ja, nou. het is tenslotte nieuws. We hebben het al drie weken over die man. Dus, eh, Precies. En als hij dan zo'n dame voor zich heeft staan, dan, zegt hij vast... When de lady smiles. she is leaving. Lady Smiles. Ik kijk op mijn klokje, klokje van gehoorzaamheid. Het is bijna half twee. Nee, half één, sorry. Dus we gaan eh, zo genieten van, eh, van het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met toetspaans. Jawel. Twee auto's zijn eh, tussen donderdagavond en vrijdagochtend gestolen uit Haarlem. De voertuigen werden vanaf Muiderslotweg en langs de Nieuwe Gracht ontvreemd. De eerste diefstal vond plaats tussen 6 uur s avonds en kwart voor drie s'nachts aan de Muiderslotweg. Voor een woning stond een grijze Piaggio driewieler geparkeerd. Het voertuig was voorzien van een kenteken met daarin de letter- en cijfercombinatie GG 866. En tussen kwart over acht en tien over tien verdween de witte Volvo een XC90 met het Duitse kenteken DATR127. Deze auto had geparkeerd gestaan langs de Nieuwe Gracht. Dan was er gisteren nog een hele happening op het strand. Ehm, bij de reddingspost kwam een melding binnen over een zwemmer in nood. Ehm, een politiewoordvoerder zei al eerder dat er niemand vermist werd. Eh, en toch heeft de reddingsbrigade al enige tijd een hond eh, zien eh, dobberen rond de reddingsboten. Volgens de KNRM is de zeehond vanaf de kust mogelijk aangezien voor een zwemmer. Maar wel een traumahelikopter en een politiehelikopter waren opgeroepen. En verschillende ehm, eh, waterscooters zijn ingezet. En, eh, dus er was weer een, een hele heisa daar. Eh, zelfs Gerard Joling was vreselijk onder de indruk. Hij zegt, ik wil even mijn complimenten maken aan de reddingsbrigade hier in Zandvoort... die met man en man zijn uitgetrokken. Vier waterscooters, drie boten, politieauto's, twee helikopters en zelfs een vliegtuig. Ik heb het nog nooit gezien en eigenlijk vind ik het helemaal geweldig. Al dus de enthousiaste Gerard. Dan hebben we van de provincie Noord-Holland. Eh, er wordt met groot onderhoud gestart aan de zeeweg. En dan wel het laatste stuk bij de rotonde. Ehm, om het verkeer tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk doorgang te bieden... werkt de aannemer in fases. Van 24 tot en met 28 augustus wordt het verkeer tussen 9 uur s morgens en 3 uur s middags... langs het werkvlak geleid. Daarna is tot en met 10 oktober steeds één rijbaan beschikbaar voor het verkeer in twee richtingen. Alleen in de periode van 12 oktober 5 uur s morgens en 19 oktober 5 uur s morgens is de zeeweg afgesloten voor het verkeer in verband met de herinrichting van die rotonde en de aangrenzende wegvlakken bij de Brouwerskolkweg. Dus hou rekening met vertraging daar. En jawel, dan gaan we toch echt over die rennende drukker weer hebben. Ehm, maar dit is, eh, als het goed is, het laatste berichtje daarover. Um, uh, in Amuiden is de rennende rukker een 32-jarige man... die dagenlang vrouwen lastig viel in muiden door masturberend achter ze aan te rennen. Het is een zwerver uit Polen. Dat laat de politie weten aan RTV Noord-Holland. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, al dus de woordvoerder. Gistermiddag werd de man opgepakt bij een supermarkt aan het Canopusplein. De schenderspleger werd herkend door een van zijn slachtoffers, de 17-jarige Sharona. Een supermarktmedewerker hield de man vast totdat de politie was gekomen. En dan gaan we naar het weer. Eens even kijken. Na een fraaie donderdag met heel veel zon en temperatuur in de regio van 27 graden... zag het weerbeeld er vandaag al heel anders uit. De bewolking heeft de overhand en verspreid over de dag komt het tot regen of onweersbuien. De wind waait vanuit het zuidwesten en is zwak tot hooguit matig van kracht... en de temperatuur loopt op naar ongeveer 24 graden, wellicht hier en daar nog 25 graden. Voor het gevoel is het wel klam en broeierig. Vanavond en de komende nacht zijn er opklaringen, maar er is ook nog een buienkans. Waaien doet het niet of nauwelijks en de temperatuur daalt naar zo'n graad of 17. Morgen schijnt geregeld de zon, maar komt het ook nog tot buien. De zwakke wind gaat geleidelijk uit het noordwesten waaien... en neemt toe naar matig in de polder tot vrij krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt naar hooguit zo'n graad of 20. Zondag blijft het droog en schijnt af en toe de zon... De wind waait meest matig uit het noorden en de temperatuur wordt niet veel hoger dan 19 graden. Dus het wordt een mooie uitzending vanaf het strand, moet ik zeggen. Na het weekend is er maandag en dinsdag kans op wat regen of enkele onweersbuien... maar daarna blijft het droog en gaat de zon weer flink schijnen. De temperatuur ligt aanvankelijk rond de 20 graden... maar na dinsdag liggen de maxima weer tussen de 22 en 24 graden.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 Kun jij raden wie het is, Doet? ja, voor mij is het makkelijk, hè, want het staat op een <laughs> schermpje. Dus ja. er valt voor mij weinig te raden. Maar het is een, ja, geweldige stem. Ja, Ellen Clark natuurlijk hebben ik het over. En, zijn vader Deen ja, ook nog af en toe aan het zingen met zijn zoon samen. Eh, die heeft ook een stem, hè? Ja, fantastisch. heerlijk. Eh, hij was op de bruiloft van Rocket Jansen. En eh, hij vertelde me dat ja, hij heeft eigenlijk voor zichzelf niet meer zoveel ambitie om nog te schitteren als, als sterk. Al zou hij dat makkelijk kunnen, want hij heeft een geweldige stem... en ook een enorme goede performance, ondanks zijn leeftijd al. maar hij zegt, ja, ik vind het nog leuk om af en toe met Alain... dat duet uh, Father and Friend te zingen. Maar dan is het voor mij ook wel genoeg. Mhm. Ja, ik, ik vind het jammer, want yeah. zoveel talent... Kom op, Deen. Uit je schulp, jongen. <laughs> over me. Something better turn this tide around. But I Amerika, Los Angeles heb ik van zijn vader begrepen. En, eh, heeft daar een contract getekend om daar muzikaal eh, eh, ja, aan de weg te timmeren. Dat is zijn grote droom om internationaal door te breken. Hij heeft zeker de potentie, maar ja... Je moet ook een dosis geluk hebben en mensen achter je die dat willen helpen realiseren. Alan Clark. Wonderful Day, daar weet eh, Toets over mee te praten, toch Toets? <laughs> ja, eh, ik, oh, elke dag is mooi. Ehm, even kijken, we, gaan eh, lekker in Zandvoort doen hè nu. Ja, lijkt me heerlijk. Ja, precies. <laughs> Speciaal voor de CFM-luisteraars is er een aanbieding van, de, de, van de Zandvoorters die een onderneming hebben. En dit keer is het van Café Nuf bij Mar Bruin. Ehm, als je daar het weekend vanaf nu tot en met zondagavond eh, een portie mosselen met Vlaamse friet en een frisse salade besteld voor 12,50. Ja. Dan krijg je daar een heerlijk glas Sauvignon of Chardonnay bij. Gratis, zomaar. Voor de CFM-luisteraar. Nou. Goed, goede wijn behoeft geen kans. Ja, precies. En weet je, ehm, eh, je zit altijd goed daar. Want eh, ze hebben een overkap terras als het nodig is. Zelfs zonverwarming terras. Dus ehm, en zondag kan je lekker de mensen kijken naar de braderie en zo. Ja, dus Café Nuf krijgt van ons gewoon een 10. Ja, bij deze, ja. Café Ten. Luisteraars, we hebben een nieuwe, <laughs> we hebben, we, hebben een nieuwe naam voor eh, Café Nuf. Ja, heel gezellig. en, eh, Café Dies dan, hè? Ja, Dies. Ja, oh, oh nee, ja. we zijn wakker. Ja. <laughs> fantastisch. Vous parlez français, madame uh, Un peu. een peu. Een petit peu. Een petit peu. Een grand peu. Eh, een petit peu, monsieur. <laughs> Een petit peu. Ehm, de dagen zijn geteld door de Kings, maar ook door Kirsty McCall. Ken nummer? Deze? Mm, ehm, zo, nu nog even niet, nee. Nou. Maar dat heb ik met de meeste titels, dus dat zegt niet veel. Ik heb het vast. Thank you for the day. sacred days you gave me. wish today could be tomorrow. The night is long, it just brings sorrow. Let it wait. Ah, thank you for the days, those endless days, those sacred days you gave. on you. Vandaag regent het. En eh, de man die aan de afwas is, daar draaien we dit voor. Hij is aan het bidden dat het af was natuurlijk. Heb je eens lunch gehad? <laughs> Zie je. Helemaal niet eten gehad? Nee. Oh, ik mag niet door een Beatle nummer heen praten van hem. Mag pas oh, niet. vandaag heb ik als sidekick eh, heb ik een uh, flamingo danseres. Ze heeft in ieder geval een Spaanse toet. <laughs> doet. Eh, wat gezellig. Ehm, <laughs> hou jij van de Beatles eigenlijk? Ja, oh ja. Ja, maar dan ga ik een beetje in de wielen van, van eh, eh, ons eigen <laughs> station rijden eigenlijk. Want zondag, dan heeft natuurlijk uh, ZFM Zandvoort een live uitzending vanaf het strand. Ja. Maar wij spelen met de Ruud Jansen Band. En dat heet dan de After Beatles in Beverwijk in Camille vanaf 4 uur s middags. Dus u mag s ochtends en en deel van de middag mag u naar het strand <laughs> bij ZFM Zandvoort en smiddags, ja, dan moet u toch echt naar Beverwijk om de, die Beatles-sessie eh, bij te wonen, toch? Ja, nee, hier nou blijf ik buiten. Oh, hier blijf ik buiten. Nee, ik hou me in het midden. Nee, Ik zit in ieder geval tussen 12 en 2 op strand. Kijk, nou. De uitzending in ieder geval te doen. En daarna moet ik nog even Oh, ik dacht dat jij gewoon een eh, handtekening uitzetten. Eh, uit zou delen. Nou, zo <laughs> enthousiast zijn de mensen ook voor niet, denk ik. Maar um, nee, er schijnt ook een of andere Jeu de Boel wedstrijd gaande te zijn eh, de, hele dag door. En daar ben ik volgens mij ook voor opgegeven door hmm. iemand. Dus um, Jeu de Boel. ik wacht het nog even af allemaal. Was Dolly Tempierik die dat gedaan ja, precies. <laughs> Dat dacht ik al. Hey, bij, Café Nuf dus zo'n heerlijk eh, glas wijn. Als je mosselen eet. Ja. En dan krijg je van mij een glaasje brandy. In een glas waar je dwars doorheen kan kijken. De Looking Glass. western bay and it serves a hundred ships a day. Lonely sailors pass the time away and talk about their homes. And there's a girl in this harbor town, and she works laying whiskey down. They say, Brandy, fetch another round. She serves them whiskey and wine. The sailors say, Brandy, you're a fine girl. chain made of finest silver from the north of Spain. A locket that bears the name of a man that Brandy loved. He came on a summer's day, bringing gifts from far away, but he made it clear he couldn't stay. No harbor was his home. The sailor said, Brandy.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 Eh, en die kon dus eh, een, een, maand of wat niet drummen. En toen heb ik daar ingevallen. Maar die drummer die had precies zo'n stem als de zanger van Looking Glass. Sterker nog, die zong ook het nummer Brandy. En elke keer als ik dit eh, opzet, dan ja, moet ik weer terugdenken aan die mooie tijd in Doona Daily. Want zo heette de dancing in Noordwijk. Het was een dancing gebouwd op een duin, eh, Toet. Ja. Op een duin, dus net zoiets als in Zandvoort, zeg maar. <laughs> Eh, en dan kon je dus, boven was een bandje live, beneden was een band live. En er was ook nog een discotheek, want die kwamen toen ook in de opkomst, zeg maar. Okay. Dus je kon alle kanten op in, eh, in één eh, ruimte, zeg maar. In één, maar ging eh, dat niet vreselijk tegen elkaar in dan? Nee, nee want oh. die ruimtes die, die zaten behoorlijk uit elkaar. Dus je had geen, geen overlast wat geluid betreft van elkaar. Oh, dat is wel mooi. En het was ook nog bijzonder dat de eigenaar die slaagde er altijd weer in... om als, als hij bandjes inhuurde, om ook bandjes in te huren... die eh, eh, niet allemaal hetzelfde eh, speelden, zeg maar. Dus je had bijvoorbeeld een, een Latin band en dan een top 40 bandje. Dus er was altijd voor iemand wat, wel iets wil Ja, en de discotheek, ja, die moest, die moest ook aparte dingen doen, zeg maar. Dus dat, nou, dat, was, dat kwam helemaal goed. Leuk. en nou, toen waren er natuurlijk ook een hele hoop meisjes. Ja. Het stikte van de meisjes. Ja. En ja, die werden bezongen door Sailor. Girls, girls, girls. Oh, leuk. girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls. Well, yellow, red, black, or white, add a little bit of moonlight for this intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they'll like that fancy world. Champagne, a gentle song, and a slow dance. Who makes it fun to spend your money? Who calls you honey most every day? girls, girls, girls, girls, girls, girls. Well, they made them up in Hollywood. I put them into the movies. Those lovely photographic splendors. In and out of magazines. This world of beauty queens. Falling in love with the real big spenders. But although their world may be frantic, they're still romantic in their jumping on that snowboat to China.